Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het kader van een onderzoek naar inburgeringsfraude... heeft de politie gisteren op meerdere plekken invallen gedaan. Taalbureaus in Amsterdam en Utrecht worden verdacht van gesjoemel... met inburgeringsexamens. Het Amsterdamse taalbureau zou over examenvragen beschikken. Er zou nauwelijks les worden gegeven. Leerlingen zouden alleen getraind worden om antwoord op de vragen te geven. Het Utrechtse bureau zou valse declaraties hebben ingediend... bij de dienstuitvoering Onderwijs, de instantie die het inburgeringsexamen afneemt. Het ontslag van een medewerker van justitie die bij Statudara zat is teruggedraaid. De man werd in oktober 2014 door het ministerie van Justitie ontslagen omdat hij lid was van de motorbende. Maar volgens de Centrale Raad van Beroep is dat ontslag niet goed onderbouwd en daarom is het ongeldig. Ouders die na een echtscheiding niet, zich niet houden aan een omgangsregeling... moeten harder worden aangepakt. Dat vinden SP, VVD en D66 in de Tweede Kamer. Het komt in de praktijk geregeld voor dat een ouder een kind niet meer te zien krijgt... omdat de andere ouder zich niks aantrekt van de omgangsregeling. De partijen willen dat het kabinet met voorstellen komt om ouders te dwingen zich aan de omgangsregeling te houden. In het uiterste geval door te dreigen met een gevangenisstraf. Minister Dekker voor Rechtsbescherming noemt de wens van de Kamer een goede zaak waarmee hij uit de voeten kan. Minister Slop van Onderwijs ligt in het ziekenhuis. Hij is daar opgenomen met een bacteriële infectie. Slop wordt bij het Kamerdebat over de examenproblemen bij het VMBO in Maastricht nu vervangen door minister van Engelshoven. Het weer, een afwisseling van zon, stapelwolken en hoge wolkensluis vandaag.